En dat te maken met linkjes die klanten kregen voor info over hun vlucht. Die linkjes waren zo kort dat je met een beetje gokwerk andere linkjes kon voorspellen. Daarachter zag tech-redacteur Joost Schellevis dan allemaal privégegevens. We hebben ze natuurlijk niet allemaal kunnen, kunnen checken, maar eh, in de meeste gevallen gaat het om namen. Maar in heel veel gevallen ook om e-mailadressen, eh, en telefoonnummers. En in sommige gevallen, maar dat is wel een minderheid, ook een paspoortgegevens. En dan moet je denken aan het paspoortnummer en de vervaldatum. maar dat samen is genoeg om een vals paspoort eh, te maken. En als het goed lijkt om daar ook mee te kunnen reizen, dan heb je zo'n vals paspoort, maar wel met kloppende informatie. Mijn collega's hebben KLM gewaarschuwd en daarna is het lek dichtgemaakt. Jongeren die iets heftigs meemaken lopen vaak te lang met hun problemen rond zonder hulp te vragen. daarom begint vandaag een campagne. Die is niet per se bedoeld voor de jongeren zelf, maar juist voor volwassenen. Want die kunnen vaak zonder dat ze het weten helpen door gewoon even extra aandacht te geven. Shane merkte dat ook. Hij kreeg te maken met huiselijk geweld en vond veel steun bij zijn mbo-docent. Zij gaf zeker in de tijden dat ik het echt heel moeilijk had, mijn knuffel wanneer ik het nodig had of gewoon het zijn dus vanuit stilte. Maar wat ik ook heel bijzonder vind, is dat zij niet alleen een gesprekspartner is, maar zij is oprecht mijn maatje geworden. De campagne heet Offline Influencers, want gewone mensen zijn voor jongeren vaak grotere influencers dan je denkt. Duitse toeristen hebben nog nooit eerder zoveel geld uitgegeven... tijdens hun vakantie in Nederland als afgelopen zomer. Dat komt vooral door de gestegen prijzen. Er werd hier bijna 3 miljard euro besteed. Daarmee waren Duitsers goed voor bijna de helft... van wat alle buitenlandse toeristen deze zomer uitgaven in ons land. En ja, waarom ze het hier dan zo leuk vinden? Het wetter is toll. Dat was in Duitsland niet zo. Hier is alles schön plat. Ne? Holland had ja keine bergen, Die gastvriendelijkheid der Niederländer... En die pommes smaken heel lekker. Ja, als je Duits niet zo goed is, onder meer het weer, onze patat en onze gastvrijheid doen het goed bij onze oosterburen. Na Duitsers gaven vooral Belgen en Britten veel uit op hun vakantie in Nederland. En het weer nog. Veel grijs met vooral in het noorden kans op regen. Vanavond meer buien. En het wordt 6 tot 10 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In Noord-Holland 60 kilometer file op de wegen. Kwartiervertraging voor het verkeer op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam bij Naarden Vesting. Ongeluk uit de linkerrijstrook van de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam dicht bij knooppunt Watergaasmeer. 10 minuten vertraging daar. 20 minuten op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad bij knooppunt Zaandam. A8 Zaandam Amsterdam. Aansluitend bij Zaanstad Zuid 8 kilometer file met een half uur vertraging. Ongeluk op de A8. 1 rijstrook is maar open. Ook een ongeluk op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Rotterdam plein, Er staat 11 kilometer file met een uur vertraging. Linkerrijstrook is dicht. Eh, dan 20 minuten vertraging op de aansluitende A22. beverwijk velsen Bij knooppunt Velsen, 7 kilometer file. 10 minuten vertraging op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Huizen. En 10 minuten op de N247 vanuit Hoorn naar Amsterdam bij het Schouw. 7 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Het konvooi van de Amerikaanse president Biden is door een automobilist geramd. Een SUV van het konvooi, die op een kruispunt stond, werd geraakt. Volgens Amerikaanse media was er geen opzet in het spel. KLM lekte data van klanten. De fout zat in de link naar vluchtgegevens die klanten via een sms'je krijgen.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 Dan stond altijd mijn eten klaar. Dan kon ik altijd wel jassen. En hoefde nooit meer af te wassen. En nooit meer op mezelf te passen. Het was ook slecht weer in Spanje, dus ik hield het daar niet droog. raakte door mijn geld heen Geen peseta meer op zak Het was een veertiendaagse reis Dus het hotel dat werd de bak Wat ik toen dacht Dat is nog steeds vandaag Oh was ik maar een gijzelaar meer op mezelf te passen. Wanneer ik last van mensen heb, als ik een vrouw gezien kan. Wanneer de druk verloren heeft, als ik chance heb met een man. Wanneer ik gijzelaar. Dan stond altijd mijn eten klaar. Dan kon ik altijd klaar jassen. En hoefde nooit meer af te wassen.